Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet wil meer Afghanen naar ons land halen. Dat zeggen bronnen tegen onze collega's in Den Haag. Tot nu toe werd er steeds gezegd dat er maar 70 Afghanen naar Nederland zouden mogen komen. Allemaal tolken die voor defensie hebben gewerkt toen er Nederlandse militairen in Afghanistan zaten. Die groep wordt nu veel groter. Ook onder meer beveiligers, chauffeurs en koks mogen naar ons land komen, samen met hun directe familie. Gedoe tussen de EU en Polen. De hoogste rechter daar heeft bepaald dat hun grondwet niet mag worden overruled door wetten en regels van de EU. Terwijl de afspraak is dat EU-wetten altijd voorgaan. Brussel maakt zich zorgen, zegt correspondent Kizia Hekster. In Brussel zijn ze ook bang voor een domino-effect. Dat wat in Polen vandaag besloten is, ook andere landen op een idee gaat brengen in Reewijk in Zuid-Holland zijn vorige week meerdere schapen gestolen. De politie waarschuwt nu om het vlees van die dieren niet te eten... omdat ze pas nog ontwormingsmiddel hebben gekregen. Er zijn al eerder schapen gestolen van dezelfde eigenaar. Het is niet bekend wie het gedaan heeft. En de gemeenteraad van Urk keurt het gedrag van de jongens... die vorige maand met nazi-kleding aan over straat gingen af... Een groep jongeren liepen in SS-uniformen door het dorp. En een van de jongens droeg een gevangenisoutfit met een jodenster. De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft er geen goed woord voor over. Als gemeenteraad van Urk nemen wij hier niet alleen afstand van... maar veroordelen we ook in de meest scherpe zin mogelijk... het misplaatste gebruik van nazi of het bagatelliseren van de gruwelen van de holocaust. De jongeren hebben na het incident een gesprek gehad met een Joodse vrouw en toen al hun excuses aangeboden. Het weer nog. Vanavond koelt het snel af. In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen mist ontstaan. Morgenochtend dus grijs en mistig. Maar in de middag is het vrij zonnig. Het wordt 15 tot 18 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.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 If you're looking for a ride on a real smooth road, I'm your ticket. If you're holding on to seed you've been wanting to sow, if you want to break ground, I'll break out the hope. If you want a little garden where some loving can grow, I can dig it. house of love, I can break it. Name me something that you want in a task too tough. I can get it, yeah, I can get it. If you're looking for a man that can do all that, if you want your broken heart to be your last, if you want a big hole to bury your past, I can dig it. <laughs> if you're buying what sell and just say the word. And I'll roll up my sleeves. And baby, I'll get to work. was Trace Atkins, onze maandartiest van vorige maand met I Can Dig It. Radiovrienden en vriendinnen, we zijn er weer. Dit is de National Radio Show. Twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass muziek natuurlijk. Wat altijd, eh, zoals gewoonlijk, het tweede nummer in de show is Claybank en Where's the Train When You Need One. Just a small town southern boy in my care. een... Eh, E-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Amerika van de zanger Scotty Alexander. Op zijn zesde bracht hij al zijn eerste plaatje uit deze uit Bandera, Texas afkomstige zanger. Hij deed mee met het programma Star Search en zijn eerste album bracht hij in 2019 uit. Eh, zijn album Road We're On is net uit en op dat album staat ook zijn nieuwste single. It is One More Reason. rodeos. You love George Jones. You like your vodka strong when you get your buzz on. You got the long hair. You got the derriere. You got the cowgirl fight I'm gonna love tonight. Like I need one more reason to love you kent natuurlijk wel de Judds. Als je van country muziek houdt, tenslotte. Um, ehm, die hebben heel wat nummers uitgebracht. We kennen natuurlijk Why Not Me van ze, maar dit is ook een hele mooie. 1989 gaan we naartoe met Let Me Tell You About Love. ever since the day time began, there's been this thing between a woman and a man.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 want die komen straks pas voorbij. Ik heb nu eerst wat Red Dirt Country voor je klaarstaan uit 2010. Turnpike Troubadours en Hold Them Town. 2010. En we gaan nu even verder terug in de tijd. 1994 voor muziek van Don Sears. Maar het nummer werd in 1964 geschreven door Red Simpson... en toen voor het eerst uitgebracht door Buck Owens. 30 jaar later dus Don Sears met Close Up de Honky Tonks. Ik zei het eh, toen, al toen ik iets So Easy van Linda Ronstadt afkondigde... dat zij een link heeft met onze maandartiesten. En wie zijn dat dan wel? Nou, de hele maand oktober hoor je de muziek van de Eagles voorbij komen. En de link is eh, het feit dat Clan Fry en Don Henley... in 1971 gevraagd werden voor de band van Linda Ronstadt. Daarvoor had Don Henley al een album gemaakt met zijn band Shiloh... dat geproduceerd werd door Kenny Rogers. En Glenn Fry had met zijn band Long Branch Pennywhip ook een album opgenomen. Tijdens de tour met Linda besloten Don en Glen om een eigen band te beginnen. Bernie Leadon speelde ook al in de band van Linda en Randy Meisner kende ze en die hebben ze gevraagd ook om met de band mee te gaan doen. In september 71 kregen ze een contract aangeboden bij Asylum Records... en werden de vier mannen naar Aspen gestuurd om daar aan de band te werken. Ze traden in oktober 1971 voor het eerst met de viertjes op... onder de naam Teen King en The Emergencies. En het idee om de band The Eagles te noemen kwam tijdens de trip... waar heel veel dingen genuttigd werden... waaronder andere sterke drank. En toen er een Eagle over hun heen vloog... toen eh, wees een van de leden wees omhoog en zei Eagle. En zo is het gekomen. En dat is eigenlijk het woordje de nog voorgekomen, dus de Eagles. 1972, daar gaan we naartoe. Dit is Peaceful Easy Feeling. Dit is de Nashville Maandartiest. I like the way sparkling against your skin so brown And I wanna sleep with you in the desert tonight With a billion stars all around Cause I got a peaceful, easy feeling and I know around I know you won't let me down.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 En dat zal ze nu ongetwijfeld doen, want het is gelukt met de crowdfunding. Binnenkort komt er een nieuw album uit van haar. En dat gaat heten With The Car Running. En ik ben echt heel benieuwd wat er op dat album gaat komen te staan. We gaan nu naar 1975 voor een nummer wat in 1958 voor het eerst werd uitgebracht door de Levin Brothers. Dit is Emmylou Harris en uh, lieverd, hoe heet dit nummer? stem hoor. Harris was dat uit 1975. En If I Could Only Win Your Love. We gaan weer naar de digitale brievenbus. We hebben wat Americana voor je klaarstaan vanuit Nederland. Dieter van der Westen heeft een nieuwe single uit. Zijn muziek stond al vaker bij ons op de playlist. En eh, de nieuwste single heet I Want You. There is something in your smile that I just can't forget. And I do believe you know it feels so hard to let it rest But I don't know if I can show But it was all so beautiful inside my mind Gave me hope to carry on There was something in the way the time when we let it go We let it go I want you to want me. Let me tell you that I want you. I want you like I've never felt before. I want you to want me. Let me tell you that I want you. Cause I want it like I've never felt before. There is something in your eyes that really turns me on, girl. And I don't know try to fill that empty space inside because it was my lonely heart you took but then you flew away just like a feather in the wind if there was nothing left to see my friends told me don't you worry now let it be just let it be I want you to want me. Let me tell you that I want you. I want you like I've never felt before. I want you to want me. Let me tell you that I want you. Cause I want it like I've never felt before. single van Dieter van der Westen. En dat nummer heet I Want You. We gaan naar ons Spotlight album. En dat is deze week de debuut-EP van de Amerikaanse countryzangeres Sandra North. Het is een EP eh, e vol met uptempo en wat rustigere nummers. Met teksten over liefdesverdriet en teleurstellingen. Het vinden van de grote liefde en je dromen achterna gaan. Hoe dat allemaal klinkt, ja, dat ga je nu horen in de eerste twee nummers. Same Story, About a Broken Heart en An IU. Dit is het Nashville Spotlight album. Here we go again, think I know this all too well. Watch it all begin. eerste twee nummers van het debuutalbum van Sandra North. De debuut-EP moet ik beter zeggen. En dat heet Long Time Coming. In het tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. Maar nu hebben we even wat roots, oftewel folk, voor je klaarstaan. De Okie Dokie Brothers. Ik vind dat toch zo'n geweldige naam. Dit is Wasting Time. Mississippi River, deep and wide. I left my can of worms on the other side. River's rising, can't get across. So we're just gonna sit here gathering moss. Cause there's nothing but time, and we got nothing to do. There's nothing wasted, wasting time with you. crawdad sitting in the crawdad hole. It's lucky we forgot our fishing pole. Peaches in the summer, pears in the fall. But the years don't pass down here at all. Cause there's nothing but time. And we got nothing to do. There's nothing wasted. Wasting time with you pee Eating our supper up in the maple tree Buckets of rain, buckets of tears Been wasting buckets of time here for 30 years But there's nothing but time And we got nothing to do There's nothing wasted Wasting time with you country classic. I got to thinking last night was made for doing so wrong. But the clickety clack of the wheels on the track say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go, you better not be going back. Say, you better not go, you better not go. We gingen naar 1956 en deden met Skeets McDonald en You Gotta Be My Baby. In Duitsland maken ze ook hele leuke countrymuziek. Deze meneer is in Duitsland echt een hele grote bekende. Tom Astor en Morgen Sonne. Eine deutsche Schallplatte. Fünf Uhr früh der Wecker Wieder mal das gleiche Bild. Aus dem Spiegel starrt mich eine Fratze an, die unmöglich mein Gesicht sein kann. Eimer voll Kaffee. Trotzdem tut der Kopf mir weh. War die Nacht auch hart, der Truck erwartet schon. Oh Mann, was hab ich nun davon? Dann grüßt mich die Morgensonne und die bringt mich schnell auf Trab war ich auch schon bald Kolonne. Heute mach ich bestimmt nicht schlapp. Wenn's mir schlecht geht und es strahlt mich dann die Morgensonne an, bin ich froh, dass es sie gibt. Morning Sun. anderes Bett. Manchmal ist's ja auch ganz nett, aber meist bleibt nachher nicht viel mehr als nur der Frust. Doch das hab ich vorher gewusst. Jeden Tag ne andere Stadt. Manchmal hab ich es so satt und dann schluck ich auch mal mehr als ich vertrag. Die Rache, die kommt am nächsten Tag. Dann grüßt mich die Morgensonne und die bringt mich schneller auf Trab. Fahr ich auch schon bald Kolonne. Heute mach ich bestimmt nicht schlapp. Wenn's mir schlecht geht und es strahlt mich dann die Morgensonne an, bin ich froh, dass es sie gibt. Morning Sun, bin ich froh, dass es sie gibt. Morning Sun. Naast, word je toch vrolijk van? Tom Astor was dat en Morgenzonne. En country gospel is natuurlijk ook iets wat regelmatig bij ons in de show voorbij komt. In 1969 bracht Tammy Wynette het album Inspiration uit. En op dat album staat het nummer wat je nu gaat horen, How Great Thou Art.